Informateur Lubbers riep de partij daartoe gisteren op, maar fractieleider Verhagen zei dat hij dat eerst met zijn fractie wil bespreken. Verhagen zei ook dat zijn partij voorwaarden blijft stellen voor onderhandelingen. Het CDA wil onder meer dat de PVV afziet van voorstellen als een kopvallentax en etnische registratie. In het proces rond de decembermoorden in Suriname zijn onder andere de oud-militair attaché Valk en oud-ambassadeur Vegelin van Klaarbergen opgeroepen. Vegelin van Klaarbergen stelde vorig jaar in het tv-programma Andere Tijden... dat Valk het brein was achter de koep van Desi Bouterse in 1980. In december 82 vermoordde het toenmalige regime van legerleider Bouterse 15 politieke tegenstanders. De Nederlanders zijn niet verplicht om naar Suriname af te reizen. Noord-Korea dreigt zijn nucleaire wapens te gebruiken... als de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefening doorzetten. Pyongyang noemt de oefening, die morgen begint, een duidelijke provocatie. Washington zegt in reactie geen interesse te hebben in een woordenstrijd... en liever te zien dat Noord-Korea zich constructief opstelt. In het noorden van Mexico is opnieuw een massagraf ontdekt. Verspreid over een aantal kuilen ontdekte het leger 23 lijken. Volgens het leger gebruikten drugsbendes de plek om hun slachtoffers te martelen en te executeren. Door drugsoorlogen zijn de afgelopen vier jaar meer dan 25.000 Mexicanen om het leven gekomen. De tropische storm